Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie mag zondag geen acte voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Zwolle in Leeuwarden. De politie wilde een actievergadering houden waardoor er onvoldoende agenten beschikbaar zouden zijn tijdens de wedstrijd. De burgemeester van Leeuwarden spande een kort geding aan om dat te voorkomen. Eerder verbood de rechter ook al acties tijdens de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles Den Bosch die de afgelopen avond is gespeeld. De douane heeft de afgelopen dagen twee grote drugsvangsten gedaan. In Rotterdam en Vlissingen werd bij elkaar 285 kilo cocaïne gevonden. In beide gevallen zaten de drugs verstopt in sporttassen op de bodem van een container. Donderdag werd in de Rotterdamse haven 175 kilo gevonden in een container uit Chili. Cocaïne werd ontdekt door een drugshond van de douane. De afgelopen dag werd 110 kilo gevonden in een container in Vlissingen. Het bedrijf dat de container uit Ecuador had ontvangen vertrouwde de lading niet en schakelde daarom de douane in. Alle cocaïne is inmiddels vernietigd. Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur heeft een adviseur op non-actief gezet. Die wordt genoemd in de fraudezaak bij het GVB in Amsterdam. De adviseur werkte bij het ministerie aan een advies over de OV-chipkaart. Volgens de Telegraaf heeft de vrouw werknemers ontslagen en vervangen door mensen van haar eigen bedrijf. Die kregen vervolgens het dubbele betaald. De Nederlandse vrouw die vorige week in India om het leven kwam is door haar vriend vermoord. De 32-jarige man uit Limburg heeft dat aan de Indiase politie bekend. Dat schrijven onder meer De Limburger en Omroep Brabant. De vrouw van 35 uit Waalre kwam als hulpverleenster regelmatig in India. Haar vriend zei in eerste instantie tegen de politie dat ze overvallen waren.